9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Ruim de helft van de sporters houdt geen rekening met de gevaren van warm weer. Volgens het Rode Kruis denken ze dat oververhitting bij hen niet kan voorkomen... en passen ze hun sportprogramma niet aan. Ook weten veel sporters niet dat er ook bij minder hoge temperaturen... risico is op hitteuitputting of een hitteberoerte, die dodelijk kan zijn. Verder kennen veel mensen de symptomen van oververhitting niet... en weten ze niet hoe ze iemand kunnen helpen. Bij verschillende hardloopwedstrijden zijn de afgelopen jaren sporters overleden door oververhitting. Het sterftecijfer onder hartpatiënten na een operatie is flink gedaald... doordat ziekenhuizen succesvolle behandelingen beter delen. Zo daalde het aantal sterfgevallen na een hartklepvervanging via de lies... van ruim 8 naar minder dan 3 procent. Ziekenhuizen gaan nu ook bij de behandelingen van andere ziekten resultaten uitwisselen. Zo'n 20 vrouwen die Jeffrey Epstein beschuldigen van seksueel misbruik... hebben in de rechtbank hun verhaal gedaan. Ze noemen de Amerikaanse zakenman een manipulator... en vinden het jammer dat hij zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij daarmee zijn straf ontloopt. Epstein pleegde op 10 augustus zelfmoord in zijn cel... maar het onderzoek naar hem gaat door. Brazilië accepteert toch de miljoenensteun van de G7-landen... bij het bestrijden van de Amazonebranden. President Bolsonaro wilde de 18 miljoen euro eerst niet aannemen... maar komt daar nu van terug... op voorwaarde dat Brazilië zelf mag bepalen hoe het geld wordt besteed. Trainer Frank de Boer heeft met zijn ploeg Atlanta United FC de Amerikaanse beker gewonnen. In de finale werd Minnesota United met 2-1 verslagen. Het is de tweede prijs voor de Boer bij Atlanta na een moeizame start van het seizoen. In de competitie ligt de club nog op koers voor de landstitel. Het weer volop zon, opnieuw warm, 25 tot 32 graden. In de avond en nacht zijn er stevige buien met kans op onweer en windstoten.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe's lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen bij het tweede uur van ZFM Wake Up. Met nog meer nieuws over de bijeenkomst van gisteravond rond de Formule 1. En dit is Chic met Good Time. Times. En mocht je het nog niet weten, het zijn inderdaad Good Times. Laatste zomerdag, zeggen ze. 25 graden vandaag nog. Vanavond misschien wat onweer. Dus eh, ja, je weet het niet. Je weet het niet. Genieten van vandaag. Het is 7 over 9. Hier bij ZFM. Live vanaf de Tolweg. En wij gaan door met Shawn Mendes. Senorita. Mendes en Camilla Cabillo met Signorita. Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. En dan gaan we het nu hebben over de informatiebijeenkomst van gisteravond. Ja, ik kan er wel een spannend muziekje onder zetten. En iedereen kent ook deze muziek. Dit is de themamuziek van de Formule 1. Die muziek werd ook gedraaid in een video. Vol met geweldige beelden van ons dorp, vanaf de kust. Beelden van machtige stappen. En, eh, en ja, toen kwam er een presentatie. Oh, eigenlijk er kwamen meerdere presentaties. Robert van Overdijk, de algemeen directeur, die, eh, die vertelde. En eh, er was veel gedoe over de kaarten. Er waren zandvoorters die zeggen... ja, ik heb geen kaart gekregen. En ik vind dat we eigenlijk vooraan moeten zitten. En hij gaf daar wel een beetje op toe. Hij zegt, ja, we hebben jullie heel hard nodig. En, en, en ja, en toen kwam het. Hij zegt, in september komen de nieuwe kaarten beschikbaar. En heel bijzonder, hij zei daar iets bij en ik citeer hem letterlijk. We vergeten de mensen niet die ons een warm hart toegedragen hebben. Dus hij zegt het niet, maar hij gaf een gevoel van... Zandvoort, dus ik denk aan jullie als er nieuwe kaarten komen. Ik weet het niet. Hou die site in de gaten. Hou de krant in de gaten. Hou ZFM in de gaten. Natuurlijk gaan wij erover vertellen als er nieuwe kaarten komen. Als dat gebeurt is dat in september. En dat zijn waarschijnlijk kaarten die mensen besteld hebben en niet betaald hebben. Dus ja, wie weet en wie weet kun je er toch nog bij zijn. Mocht je geen kaart hebben. Nou ja, en dan ging het natuurlijk over de bereikbaarheid. bereikbaarheid is het punt hier in Zandvoort. En eh, ze willen eigenlijk dit, eh, dit Formule 1 circus gebruiken... om eigenlijk de totale bereikbaarheid van Zandvoort te verbeteren. Dus ook over de komende jaren. En ehm, belangrijk is dat men het vervoer wil spreiden. Dus er komen inderdaad buiten het gebied komen gewoon grote parkeerplaatsen, busvervoer. En er wordt heel erg ingezet op fietsen. En eh, ja, <laughs> ook als het, eh, als het regent. Mensen moeten 10 kilometer op de fiets. En eh, onze algemeen directeur van het circuit die had zoiets van... dat doet een Nederlander wel, want ze zitten tenslotte ook straks twee uur in de regen op de tribune. Dus dat stukje fietsen, nou ja, Ehm, ik zei het al, er zal geen aanzuigende werking zijn voor fans buiten Zandvoort. Als je geen ticket hebt, heb je hier eigenlijk niks te zoeken. Ehm, het is echt een feest voor de, voor de Zandvoorters en voor de mensen die echt alleen voor de Formule 1 komen. Er wonen dus inderdaad geen commerciële rondvluchten. Eh, natuurlijk wordt er gevlogen met, een, eh, met helikopters. Dat heb je nodig. De, de, de, de, de coureurs, de dingen, dat hoort er nou eenmaal bij. Ook die moeten op tijd voor de race zijn. Dus eh, dat, dat gaat door. En eh, ja, volgens mij wordt het een heel groot feest. En, en ik vond het mooi. Onze burgemeester was er nog. En eh, die zegt ook van ja, we hebben gewoon iedereen nodig bij het uitvinden van dit project. Het is van 35 jaar geleden en het is niet meer zoals toen. En we moeten het helemaal opnieuw uitvinden en daar hebben jullie bij nodig. Dus als je ideeën hebt, laat ze weten bij de gemeente. Er zijn diverse sites en, en, ook e-mailadressen. Kijk op de gemeente Zandvoort site en dan, eh, dan zie je dat. Dus eh, nou, op de achtergrond hoor je het applaus. Dat is niet het applaus van gisteravond. Dat is voor de Formule 1 muziek. Maar ik ga wel door met muziek wat toepasselijk is daarbij. En dat is de Timex Social Club met Rumors. Want het ging vooral over de geruchten gisteravond. Er waren zoveel geruchten. En ze hebben een beetje, moet ik eerlijk zeggen... ze hebben veel van de geruchten weggenomen. En het was, eh, was eigenlijk wel een goede bijeenkomst. Dus eh, eind van het jaar komt er weer een nieuwe bijeenkomst. Ga daarheen als je meer wil weten van de Formule 1. En hou alle media in de gaten. En ZFM zal het zeker volgen. Hier zijn de Time Social Club met de Rumors. van de Timex Social Club. En zal ik het dan maar zeggen? Ik denk 27e Koningsdag. En dan de 30e of 29e is het dan. Woensdag begint het hele circus. En dan is het op 3 mei de race. Maar ja, wie ben ik? En ik zeg ook maar wat. Goed, wij gaan even door met Smokey Robinson. En eh, dat is ook weer een heel mooie bijzondere plaats. Helemaal nieuw. Hij is ook in de 70. En eh, maakt gewoon nog steeds nieuwe platen. Dus echt eh, heel bijzonder. Hier is die Make It Better, Smokey Robinson. ZFM. I remember you and me, closest in it to each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. Robinson, 79 jaar en een nieuwe plaat uit. Geweldig. Ja, en over die datum, daar werd natuurlijk gisteravond helemaal niks over gezegd. Alleen maar dat hij in oktober uh, waarschijnlijk bekendgemaakt wordt. En dat net bekend werd dat natuurlijk eh, Spanje ook doorgaat en dat het ook in mei is. Ja, als je dan gaat tellen en uit gaat uitrekenen. Eh, er vroeg nog iemand, kan het ook in augustus zijn? Nou, wij rekenen echt op mei. Nou ja, als je dan kijkt welke dagen overblijven. Ik zeg niks, maar ja, je hoorde het net, ik, eh, ik gok een beetje op de derde. Maar dat heb je niet van mij. From van Brandy en Monica. Another one. Another one. En nog eentje, en nog eentje. We the best music. DJ Khaled. Rihanna. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wet just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little dim down and I Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Go. Since they've for the taking. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I, told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow. dat was Rihanna, DJ Khaled. En je hoorde toch ook weer een stukje Santana erin. En die hoorde, die hoorde je in het eerste uur ook alweer. Nog een paar seconden en dan is het half tien. En wat doen wij altijd om half tien in dit programma? Juist. Jazz. Jazz is niet eng. En daarom altijd rond half tien een lekkere jazzplaat die gewoon toegankelijk is. En vandaag is dat Gregory Porter. En dat is gewoon heel lekker relaxed. In Fashion. En zo heet die plaat ook. Gregory Porter in Fashion. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion, but I find myself obsessed We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind, you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. ZFM. better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. yourself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Follow, bum boom, bum bum bum bum bum boom, boom, bum bum bum bum boom, boom, boom. Follow, bum bum bum boom, boom. Follow, follow, boom, bum bum bum bum bum bum bum boom, bum boom, fa boom, fa boom. bum bum bum bum fa boom. fa follow, bum bum bum bum fom, fom, fom, fom, Ja, en dat was Gregory Porter in de rubriek Jazz is niet eng. En dat viel toch allemaal best wel mee, toch? Of niet? Het is uh, vier over half tien. En ja, ik, ik, ik, kijk naar buiten en ik, het wordt een beetje bewolkt. En het begint een beetje te waaien. En ik zie op de buienradar een paar wolkjes en een, een, een regendingetje, een paar millimeter vanaf 10 uur. Jongens, wat is er aan de hand? Dit is niet de bedoeling. We willen gewoon een lekkere zomerse dag nog. Maar oké, ik sta hier in mijn korte broek en zal waarschijnlijk in de regen naar huis moeten. Dat is mijn probleem. Wij gaan lekker door met 110th Street. Echt die klassieker van Bobby Womack. Uit die geweldige film van Tarantino. Hier is die. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, it nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. 110th Street is a hell of a test out. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. thing that dope man you're copping out. Take my advice, and see the live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if, without a ghetto around. In every city you'll find a happen to a really ghetto town. Let me sing it. Falls 110th Street. Pimps trying to catch a woman last week. Across 110th Street. 10 th Street. Lekker oude, lekkere oude solplaats. En wij gaan door met iets gloednieuws, oud en nieuw hier bij ZFM. En dit is de allernieuwste van Ariana Grande. En die heeft dat gekke, rare intro, dus ik praat er niet doorheen. Ik laat haar even. Maar gloednieuw, hier bij ZFM, Boyfriend van Ariana Grande. motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't allowed to have no clue. Cause I know we be so complicated. time drive me crazy Cause I can't have what I want and neither can you You ain't my boyfriend, boyfriend And I ain't your girlfriend, girlfriend But you don't want me to say nobody else And I don't want you to say nobody But you ain't my boyfriend, boyfriend I ain't your girlfriend, girlfriend But you don't want me to touch nobody else Baby, we don't tell nobody I wanna kiss you, don't wanna miss you got issues, yeah, on the surface Seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fungo Try to open up and love more Try to open up and love more You are my boyfriend And you are my girlfriend I probably wouldn't see nobody else But I can guarantee that by myself was Ariana Grande met haar allernieuwste plaat Boyfriend. En ja, als ik op die Radar kijk... er komt toch een klein rood plekje deze kant op.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 Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo. Ja, Want de zon komt weer even door hier. En als ik op de buienradar kijk, die grote rode wolk die trekt richting Haarlem, Amsterdam. Dus waarschijnlijk valt het wel mee hier. En dan is het toch weer aan Julio. Nou, wij gaan nog even lekker door met wat nieuwe muziek. van Kiss van Dua Lipa. Daarna nog een oudje. En het is bijna tien voor tien. met haar betoverende kus. En wij gaan door met een lekkere klassieker. En eigenlijk zou ik een beetje bas erbij moeten draaien, maar dat kan die niet aan, denk ik. Hier is Barry White om 9, wat? 8 voor 10. The first, the last, my everything. Barry White. Barry White hier aan het eind van het tweede uur van de ZFM Wake Up. En eh, ja, het is bijna tien uur. En uh, eh, er gaan nu twee plaatjes door. Die stop ik even. Zo. Als je meer wil weten over de bijeenkomst... Eh, de presentatie die wordt door de gemeente online gezet. Die staat gewoon op de site van, van de gemeente Zandvoort. Dan kun je ook even kijken hoe die presentatie was... en alle, alle punten die erin zitten... En eh, ja, ik ben er maandag weer. En uh, Ger, die is op vakantie, dus die hoor je morgen niet. Dus eh, de komende twee weken, op maandag en woensdag, ben ik er weer. Ik ben Walter Sans. En dit is Kraak en Smaak tot de klok van 10 uur. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. En zoals het er nu uitziet, is die wolk boven Haarlem, Amsterdam. Dus houden wij het nog even droog hier. Hele fijne dag. insatiable sense for insecurity. Just like a poet, shy enough to show it, bold enough to put down in words in all obscurity of luster that lingers. You flow through my fingers, then lyrically trickle down my spine. I'll swirl you like fine wine and stir up a punchline to kiss your ruby lips another time. my hands and knees are shaking. Scared enough to fall out of grace from singularity. ZFM. Intoxicated, unadulterated, saturated, sinful and free of ambiguity.